klachten over overlast door drugstoeristen. In Zeeuws-Vlaanderen zijn geen koffieshops meer open. Daarom gaan drugstoeristen nu met de boot over de Westerschelde naar Vlissingen. Het weer zonnig. Het zuidoosten houdt last van bewolking. Er staat weinig wind. Vanmiddag is het 10 graden.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 Zondag in Kennemerland. Goedemiddag en welkom bij Zondag in de Kennemerland. Dit hoort u de komende drie uur bij ZFM Zandvoort en AB Radio. Wat kunt u verwachten van deze uitzending? Wij behandelen het nieuws uit de regio Zandvoort, Bloemendaal, Heemstede en Haarlem... Er is vandaag live verslag van Tjerk de Blauw. Hij is bij de wedstrijd Bloemendaal tegen VVC. Informatie van verschillende evenementen uit de regio. Het weer. Het derde uur sluiten wij het programma af met een rondje raar maar waar nieuws.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 Je blijft op de hoogte. Zondag in Kermeland. Twee voor de mijne, drie voor de horizon. Waaraan we met Dansen aan Zee. En daarvoor de je Kane met Rain Down Me. We gaan even door met informatie over de rockband Ravolva. Want zij presenteerde vrijdag 15 oktober zijn debuutalbum Light Up The Night. Eh, dat was in het patronaat. De rockband bestaat uit de zanger en gitarist Pieter van den Kruijf. Bassist Jozef Reuser en de drummer Bart van Zanten. De driemansband probeerde een heel breed rockalbum te maken en dat is gelukt. Light Up The Night is een veelzijdig en professioneel debuut-cd geworden met de top 10 van hun nummers. Een eh, prestatie van het formaat aangezien alles onder eigen beheer is gedaan. De Rockers hebben hun eigen studio in Lisse en zijn nu 2,5 jaar bij elkaar. Het is een band die alles op eigen kracht doet en dat vraagt veel inzet. Ze doen eh, wat, wat dicht bij hunzelf staat. Het is geen... We hebben telefoon. Ik denk dat er een goal is gevallen. TFM. Wacht Oké. Okay. Tja, kom er maar in. Goedemiddag, hier we daar natuurlijk eh, vanaf de Bergweg waar die wedstrijd gespeeld wordt tussen Bloemendaal en VVC. En daar de stand 1-0 geworden is in de 14e minuut. Het was eh, Tim Beren eh, die hem, goed afdrukte en goed de hoek uitzocht. Het was een aanval over de linkerkant. Het was Joost Hofke die de bal oppakte. Die zag Baardi staan, die bereikte Baardi en Baardi tikte hem één keer door naar Tim Beren. En zodoende staat het hier 1-0. Het had al eerder 1-0 kunnen zijn, want in de tien minuten kreeg Baidi een grote kans. En die had hem eigenlijk moeten maken. En uh, die schoten zag. dat betekent dat die kans verkeken is. Maar dat er nu weer een aanval van Bloemendaal komt aan de rechterkant. Is het Terres, Terres. Terres eh, heeft de bal in zijn voeten. Gaat kijken wat hij doen mee kan. Ziet dan Baidi gaan. Kan hem niet geven aan Baidi, want die staat naast het spel. En dat is, eh, dat jammer. Hij had zelf moeten gaan. Maar het was een goede aanval weer van Bloemendaal. En dat betekent dat we hier voor staan in die wedstrijd met 1 tegen 0. Tjerk, dankjewel. Hij is bij de wedstrijd Bloemendaal VVC. Ik ga verder, want eh, we hadden het over de rockband Ravolva. En zij presenteerde vrij, vrijdag 5 oktober zijn debuutalbum. Ehm, eh, het is een band die alles op eigen kracht doet en het vraagt veel inzet. Ze doen wat dicht bij cel staat. En het is geen band die concessies doet om succesvol te kunnen zijn. Juist door hun eigen keuze blijft de muziek authentiek rockband Ravolva staat muziek, maken en live optreden centraal. Ja, Ravolva eindigde bij de Rob Akda Award 2009 op de derde plaats en won jaar de eerste popprijs Haarlemmermeer op festival Duiker Buiten. En wij gaan even een eh, stukje laten horen van gisteren. Ehm, ze, ja, hun debuutalbum uh, kwam uit. En eh, ze, treden op, ze traden op in het patronaat. Daar laten we een stukje van horen. En wij hebben een goal, Cherk de Blauw. En hier is de stand 1-1 eh, geworden in de 16e minuut. Het was eh, de nummer 9 Timmermans eh, van VVZ die, die scoorde. Het was Joost die niet goed op de bal zat en die kon hem voorzetten. Er kwam een voorzet van VVZ. En de nummer 9 die er maar achterwaarts over Bas van Welzijn. En dat betekent dat de stand hier in deze wedstrijd gelijk geworden is 1 tegen 1.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 Een van de twee nummers die eh, niet zijn uitgebracht eh, op singles. Stonden beide op uh, Thriller. Wanna Be Starting Something, The Girl's Mine, Thriller, Beat It, Billie Jean, Human Nature en PYT, Pretty Young Thing. Kwamen allemaal van het album Thriller en deze twee niet, Baby Mine en dus deze Lady in My Life. Geweldige plaat. Ik denk als deze was uitgebracht, dan, ehm, ja, dan was het wel een hit geweest, denk ik. Hè? Huh? Denk het wel, ja. Aan de telefoon hebben wij Joop van Nes. Hij was gisteren bij de thuiswedstrijd van Zandvoort tegen Jong Hercules. Goedemiddag Joop. Goedemiddag heren. Ja, en luisteraars uiteraard. Hè? Ja. ja, gisteren weer een wedstrijd van uh, eh, SV Zandvoort thuis. En eh, ik zal meteen maar met het eind beginnen. Ze hebben eindelijk een keer gewonnen. dat, is tijd, dat is applaus, applausje. Ja, vind ik ook. De eerste keer in zeven wedstrijden was eindelijk drie punten voor Zandvoort. Maar het heeft wel moeite gekost. Al in de zevende minuut was het eh, Maurice Mol die eh, de bal eh, van een verdediger die, die verkeerd uitverdedigde kon ontvangen, draaide zich om en scoorde direct. En, toen heeft ze dus nog eventjes 83 minuten plus een beetje blessuretijd geduurd voordat eindelijk dankjes in de lucht konden voor de eerste gewone wedstrijd, de eerste drie punten. En eh, ja, het, het, het, was verdiend, denk ik. Het, niveau van het voetbal was niet echt heel erg denderend, maar zowel bij Zandvoort als bij Jong Hercules. Jong Hercules stond voor zaterdag, dus vrijdag nog, eh, twee plaatsen hoger dan Zandvoort. Maar had slechts één punt meer dan Zandvoort. En eh, dat was dus genoeg nu voor onze plaatsgenoten om eh, de jong Hercules, de, de ploeg uit Beverwijk, eh, op de ranglijst te kunnen eh, voorbij gaan. En er was nog een wonder geschiet, want waar dat niet gebeurt dan had het Zandvoort nog twee plaatsen hoger gestaan. Maar Haarlem, ehm, Kenemland, het nieuwe fusieclub, die won zomaar van de nummer 4 van TOB. Eh, met de 4-2 nog wel, dat is niet gering. En uh, Haarlem Kennemond stond uh, gelijk met Zandvoort in punten. Dus die, die hebben goede zaken gedaan. Maar goed, eh, volgende week moet Zandvoort weer voetbal, over twee weken. En ja, misschien kunnen ze dan wel wat gaan stijgen, want tussen nummer 5 en nummer, wat Zandvoort nu is, nummer 10, zijn slechts vijf punten. En dat is niet veel. Er staan dus een heleboel ploegen tussenin die bijna gelijk zijn. Eh, of net even wat hoger. Eh, dus dat wordt eh, gewoon heel spannend gegeven. Ehm, Zandvoort eh, heeft eh, gisteren dus eh, goede zaken gedaan. voorlopig zal trainer Pieter Keur nog niet terug te keren. Die is geopereerd. En het gaat naar zijn eigen zeggen niet echt helemaal denderend. Maar goed, voorlopig gaat het Sander Hittingen. Die neemt de honneurs waar. En die heeft dan ook gisteren... kon echt heel blij zijn dat eindelijk die eerste drie punten voor, voor Zandvoort binnen waren. Nou, eh, ja, laten we eerlijk zijn, dat is eh, een goede zaak. Wat ook eh, gebeurd is gisteren, gisteravond, hebben de heren van Lions een wedstrijd gespeeld tegen JBC Noorderhaven. En die hebben ze dik en dik en dik gewonnen. Eerste kwart was er nog wat tegenstand van Noorderhaven. Maar eh, gaandeweg de wedstrijd werd Zandvoort steeds sterker, steeds sterker. En won met 25 punten verschil met 101 tegen 76. En dat is natuurlijk ook een felicitatie waard. Eh, een goede zaak. Zandvoort heeft nu... Eh, wat Lions betreft dan ehm, eh, vier wedstrijden gewonnen, één verloren. En ja, nog steeds is daar dus nog steeds de, de race naar het kampioenschap. Want ze willen graag naar de rayon eerste klasse. En dat kan eigenlijk alleen maar door kampioen te worden of misschien, met een beetje geluk, dat er eh, een ploeg extra zich terugtrekt. Dan zou je nog in aanmerking kunnen komen voor een plaats in, in, klasse hoger. Maar vooralsnog is dat niet het geval. Zandvoort ligt dus op koers om eh, naar die uh, eh, Rion eerste klasse te gaan promoveren. Oké, nou laten we het hopen. Joop, heel erg bedankt. Graag gedaan. En een fijne middag verder. En een goede uitzending. Oké, okay, dank je. Hoi. hoi, hoi. bridge across the seven on a Saturday night. Susie meets the man of her dreams. He says that he got in trouble, and if she doesn't mind, he doesn't want the company. But there's something in the air they share a look in silence, and everything is understood. Susie grabs a man and puts a grip on his hand as the rain puts a tear in his eye. She says, Don't let go. Never give up. It's such a wonderful life. city to the temple station Cries into the leather seat And shoes he knows a baby was a family man But the world has got him down on his knee So she throws him at the wall and kisses burn like fire And suddenly he starts to believe And he takes her in his arms and he doesn't know why But he thinks that he begins to see it's such a wonderful life En we gaan door met het eh, weerbericht. Aldo, laat het door. Ja, nou vandaag is het een prachtige herfst met veel zonneschijn. Na een koude nacht, het koelde op Schiphol af naar 1,5 graden. In Hoofddorp naar 1,7 en in Wijk aan Zee naar 2 graden. Profiteren we vandaag van een uitloper van het Azoren hoge drukgebied en daardoor is het prachtige herfstweer met veel zonneschijn. Het blijft overal droog en wordt vanmiddag maximaal 10 tot 11 graden. De wind waait Meest matig uit het noordoosten kracht 3. Vanavond en de komende nacht is het ook helder en koelt het weer flink af naar waarden tussen de 0 en de 3 graden. De wind gaat uit het zuidwesten waaien en neemt in de loop van de nacht gelijk toe tot naar matig. Morgen nadert er vanuit het westen een langgerekt frontaal systeem behorende bij Repressie Saparia ten westen van Noorwegen. <laughs> Daardoor neemt de bewolking geleidelijk weer toe en vooral in de middag valt er wat lichte regen op de passage van de warmtefront. De wind waait uit het zuidwesten en is over land meest matig kracht 4 en aan zee vrij krachtig, rond 5 tot 6. En de temperatuur stijgt naar maximaal 11 of 12 graden. Maandagavond en dinsdagnacht is het bewolkt en vallen er enkele buien op de passage van het koufront. De westelijke wind draait naar het noordwesten en is over landmatig en aan zee krachtig, kracht 4 tot 6. En de temperatuur daalt niet verder dan een graad of 8 of 9 graden. zeg jij ja. En wil ik gaan slapen, Hoe jij ineens graag.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 Jack de Blauw, kom er maar in. Ja, dat is een eh, penalty voor Bloemendaal. Het was Tim jan die het gebied inging en die werd onderuit geduwd. En dat betekent dat hij die strafschop eh, wederom mag gaan, eh, gaan nemen. En hij legt, de bal klaar om, om hem te gaan nemen. Hij zei van gelijk een stampen en dat betekent dat hij nu zijn aanloopjes kan gaan nemen. Schijzer dus te geven het seintje. Tim Jones staat achter de bal. En hij scoort hem! En dat betekent een 2-1 voorsprong voor Bloemendaal in die wedstrijd hier. Dus tegen VVC. zenders op één radio. Je blijft op de hoogte. Je blijft op de hoogte. Iedere zondag tot 5 uur. your enemies, avoid them when you can.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 Even tussenstanden in de eredivisie. Groningen-Herenveen staat 0-0. Roda-Vitesse, de brilstand nog op het bord. En Willem 2, PSV 1-1. PSV komt 1-0 voor, maar Willem 2 maakt er gelijk. Hey, where did we go? Days when the rains came. playing a new game, laughing and a running, hey hey, skipping and a jumping in the misty morning fog with all oh, our hearts that thumping and you, my brown-eyed girl. And whatever happened. Tuesday and so slow. Gone down the old man with a transistor radio. Standing in the sunlight laughing, hiding high a rainbow's wall. Slipping and sliding all along the waterfall with you. A brown eyed girl. we used to sing. Sha la la la la la la la la la la da. Just like that. Sha la la la la la la la la la la da. La dee da. you have grown. Cast my memory back there, Lord. Sometime I'm overcome thinking about making love in the green grass behind the stadium with you.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 Maar ehm, ik vertel dat PSV tegen, Willem 2 tegen PSV 1-1 eh, stond. Maar toen ik het zei en een microfoonschuif eh, naar beneden deden, werd het 2-1. Dus wij staat een beetje te lachen. Dat het, uh, eh, 1-2 eh, hoor.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 chemistry, bodies making chemistry. 5.8 FM. En Zandvoort op 106.9 FM. Je blijft op de hoogte. Je blijft op de hoogte. Zondag in Kermeland. Dat dus was Supermo met Tell Me Why. En daarvoor hoorde je Buddies van Robbie Williams. En hij is eh, uit met een nieuw album met al zijn greatest hits uit de periode 90 tot en met 2010. En het album heet In and Out Continuous. Juist, en we gaan nou door naar het tweede uur.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 Wilders was in de jaren 90 medewerker van de VVD-fractie toen Bolkestein de leiding had. Bolkestein zei verder dat hij het minderheidskabinet steunt. Hij is het niet helemaal eens met het regeerakkoord. De voormalige fractieleider vindt dat er meer moet worden bezuinigd op ontwikkelingshulp... en dat dat geld gebruikt moet worden om de subsidies voor kunst en cultuur te verhogen. Dan zou Nederland volgens Bolkestein meer in de pas lopen met andere Europese landen. In Beieren heeft een man van 26 geprobeerd zelfmoord te plegen... door tijdens een rondvlucht een vliegtuigje te laten neerstorten. Hij probeerde de piloot te overmeesteren met een mes. Toen dat niet lukte sprong de man op 500 meter hoogte uit de eenmotorige Cessna. Hij viel door het dak van een manege en was op slag dood. De man had een rondvlucht geboekt boven München. De piloot, die een baan heeft bij de Duitse luchtmacht, wist de aanval af te weren. Hij heeft verwonding opgelopen aan zijn gezicht en handen. In het huis van de man die zelfmoord pleegde is een afscheidsbrief gevonden. Een automobilist is vannacht door een afzetting van wegwerkzaamheden gereden op de A2 in Limburg. De chauffeur van 19 reed in Elslo, de snelweg op richting Maastricht. Hij negeerde de wegafzetting en reed een brug op. Daar reed hij over een rooster dat nog moest worden volgestort met beton. De schade aan het wegdek bedraagt ruim 100.000 euro. Toen wegwerkers de bestuurder probeerden tegen te houden, werden ze door hem en zijn vrienden belaagd en bedreigd.